Alle programma's hebben een positief effect op de economische groei, zegt het CPB. Die groei gaat vaak samen met extra werkgelegenheid. Volgens het CPB neemt de werkgelegenheid op lange termijn bij de VVD toe met 3,5 procent ook bij D66, GroenLinks, PvdA en VNL gaat die omhoog. Bij DENK is dat percentage nul. En bij SGP, CDA, ChristenUnie, SP en de Vrijzinnige Partij verslechtert de werkgelegenheid. Alle partijen verbeteren de koopkracht van werkenden. Dat geldt niet voor mensen met een uitkering die er bij de VVD, SGP en DENK op achteruit gaan. Om uiteenlopende redenen deed een aantal partijen niet mee aan de doorrekening... waaronder PVV, 50PLUS en de Partij voor de Dieren. Bijna een kwart van de medewerkers op het ministerie van Justitie wil snel weg. Het AD kreeg een vertrouwelijk onderzoek onder 1300 medewerkers in handen. De meeste werknemers klagen over de te hoge werkdruk. Dat zou te maken hebben met de politieke onrust de afgelopen jaren. Het ministerie lag onder vuur, onder meer door de tevendeal. Ook klagen de werknemers over slechte communicatie en een angstcultuur. Volgens een woordvoerder zit het ministerie al midden in een veranderingsproces. In Maleisië is een derde arrestatie verricht voor de vermoedelijke moord op Kim Jong-nam, de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider. Het gaat om de vriend van de vrouw die vannacht al werd opgepakt. Kim Jong-nam overleed dinsdag nadat hij onwel was geworden op het vliegveld van Kuala Lumpur. Hij zei tegen luchthavenpersoneel dat hij met een chemische stof was besproeid. De politie komt later vandaag met meer informatie over de arrestaties. Het weer, het is bewolkt, alleen in het oosten breekt af en toe de zon door. In Limburg kan vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 8 tot 11 graden. Morgen is er vrij veel bewolking en kan er in heel het land soms wat regen vallen. Het wordt dan een graad of 9. Dit was het...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 And the reason for my confession is that I learned my lesson. And I really think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more. But after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature. With your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie. Cause no, no, no. said I'm leaving Cause she can't take the pain It's hard to continue this love, it ain't the same Can't forget the things that I've done inside her brain Too many lies committed, too many games She feeling like a fool getting on the last train Trying to maintain but the feeling won't change I'm sorry for the things that I've done and what I became Caught up in living my life in the fast lane Blinded by lights, cameras, you know the fame I don't know the reason why I did these oh, things well, I a lie, lie. Now your emotions are drained. No, no, no. and she all in my world. I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world.